dolle, dolle, dolle, dolle Mina. Jij bent een echte hippie, hippie vrouw. De mannen lonken vurig naar je benen. Voor een miljoentje, of ja, dan koop ik jou. dolle, dolle, dolle, dolle Mina. Ik zie u volmaakt hier voor mij staan. Waarom, waarom zou ik naar China? Naar China, Lolo Brigida gaan. Amsterdam zag ik een blondje staan. Ze had kleren van de nudiste aan. Haar sigaar rook twaalf uren in het rond naar Hashilok, die zij in Duitsland vond. Dolle, dolle, dolle, dolle Mina, jij bent een echte hippie, hippie vrouw. De mannen lonken vurig naar je benen, voor een miljoentje ja dan koop ik jou. Oh, dolle, dolle, dolle, dolle Mina. Ik zie u volmaakt hier voor mij staan. Waarom, waarom zou ik naar China? Naar China, Lolo Brigida gaan. Haar schoonheid borg ze onder een pamflet. Leven de vrijheid had ze erop gezet. Met ladderkousen kwam ze naar ons kleine land waar de cognac haar geestje had verbrand. Oh, dolle, dolle, dolle, dolle Mina, jij bent een echte hippie, hippie vrouw. De mannen lonken vurig naar je benen, voor een miljoentje, och ja, dan koop ik jou. volmaakt hier voor mij staan. Waarom, waarom zou ik naar China, naar China, Lolo Brigitte gaan? Naar Brussel ging ze, dat weet iedereen. De minister, die zat reeds op haar been. Samen zijn ze dan. dolle, dolle, dolle, dolle Mina. Jij bent een echte hippie, hippie vrouw. De mannen lonken vurig naar je benen. Voor een miljoentje, of ja, dan koop ik jou. dolle, dolle, dolle, dolle Mina. Ik zie u volmaakt hier voor mij staan. Waarom, waarom zou ik naar China? Naar China, Lolo Brigida gaan.